De politieke leiders onderhandelen al ruim zeven uur met elkaar. Volgens de medewerker van Poroshenko is het streven nog steeds om een akkoord te bereiken over een staakt het vuren. Over het verloop van het overleg is niets naar buiten gebracht. De Eurolanden praten maandag verder met Griekenland. Het heeft de voorzitter van de Eurogroep, minister Dijsselbloem, gezegd na een overleg in Brussel. Er is nog geen akkoord met de nieuwe Griekse regering over de financiële redding van het land. Volgens Dijsselbloem is er wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg om nu al met een gezamenlijke verklaring te komen. De Griekse minister van Financiën Varoufakis zei dat het nooit de bedoeling was om nu al een akkoord te sluiten en dat het goede gesprekken waren. Bronnen rond de onderhandelingen zeggen daarentegen dat Varoufakis wel degelijk akkoord was met een verklaring, maar dat hij na een telefoontje met Athene werd teruggefloten. In Florida is een satelliet gelanceerd die moet waarschuwen als er op de zon gevaarlijke uitbarstingen zijn. De NASA-satelliet gaat de zon op ruim anderhalf miljoen kilometer van de aarde in de gaten houden. Zonnestormen kunnen op aarde het gsm-verkeer en gps-systemen verstoren. En ook elektriciteitsnetwerken kunnen last hebben van uitbarstingen van geladen deeltjes. De lancering zou eigenlijk afgelopen zondag al zijn, maar werd toen uitgesteld vanwege technische problemen. Een tweede poging op dinsdag kon niet doorgaan omdat het te hard waaide. Het weer op sommige plaatsen komt nevel of mist voor die in de loop van de ochtend oplost.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 Maybe wipe your eyes, you got an old soul. Forget him, set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. When the night they came, children taken away, made a cut in half you know this? Your body's shiny it's diamond, your heart is strong it's gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. where you've been Kanye's wife. You made a great escape, so now you are safe, cause you never caved, you never would. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free. Life has take us, take our arms and teach us to do right.